Journaal. Iran is begonnen met het verrijken van uranium in de nieuwe verrijk. Dat Iran de fabriek snel in gebruik wilde nemen werd gisteren bekend. Veel landen zijn bang dat Iran het verrijkte uranium zal gebruiken voor het maken van atoomwapens. Iran had al een verrijkingsfabriek in Natanz. Maar de nieuwe fabriek bij Fordo is beter beschermd tegen aanvallen van buitenaf, omdat dat in een berg is gebouwd. De spanningen tussen het Westen en Iran liepen de afgelopen week al op door de waarschuwing van Iran dat Amerikaanse vliegdekschepen uit de Perzische Golf moeten wegblijven. De politie krijgt een nieuw middel in de strijd tegen overvallers. De korps in Amsterdam, Brabant en Zeeland gaan een proef doen met spijkermatten. De politie kan een spijkermat over de weg uitrollen om een vluchtauto te stoppen. Als de auto over de mat rijdt lopen de banden langzaam leeg, zodat de politie de overvals makkelijker kan pakken. De matten worden al jaren gebruikt door de politie in de Verenigde Staten. Volgens de politie is het gebruik ervan veilig. De proef met de spijkermatten duurt een jaar. Inbrekers hebben de afgelopen nacht twee kunstwerken gestolen uit het Nationaal Museum in Athene. Een van de twee werken is een Picasso, maar verdere details heeft de Griekse politie niet bekendgemaakt. In het Nationaal Museum, het grootste kunstmuseum van Athene, is vandaag voor het laatst een tentoonstelling gezien van West-Europese kunstenaars, onder wie Rembrandt. Het waterpeil in Rijn, Waal en IJssel stijgt vandaag nog, maar vanaf morgen zet de daling in. De stand van de Rijn bij Lobit was rond half twaalf ruim 14 meter. In Groningen en Friesland is het vaarverbod ingetrokken. De dijken in onder meer het Eemskanaal en het Winschoterdiep zijn stabiel genoeg om de scheepvaart weer mogelijk te maken. De hoogwaterkering Ravenswaai in het Amsterdam-Rijnkanaal wordt vandaag wel gesloten. Dan nog het weer bewolkt en af en toe wat regen. Temperatuur rond 9 graden. Morgen weinig verandering, wel iets meer zon. Ook woensdag en donderdag nog zacht voor de tijd van het jaar.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 I wanna feel, I home. I wanna touch I wanna give you all my loving tonight. I wanna feel, I wanna touch you Let's go the suit me. That means done by her natural beauty. Give she start pursue me right.